Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Zet je maar schrap voor storm Eunice, want het gaat keihard waaien... en dat kan tot gevaarlijke situaties leiden. Vluchten worden gecanceld, vanaf twee uur rijden er geen treinen... en ook scholen gaan eerder dicht. Vooral langs de kust gaat het los. Strandtent-eigenaren hebben zich ingebouwd met zand. We kijken altijd wel vrij kort van tevoren, want het wind, de wind is gewoon heel onvoorspelbaar soms. En eh, afgelopen dinsdag, woensdag zagen we al dat het echt door zou komen. Eh, en toen hebben we wel besloten om, eh, om dit te gaan bouwen wij niet alleen, maar meerdere strandtenten hier eh, aan de kustlijn. In bijna heel het land geldt code oranje en hulpdiensten waarschuwen voor rondvliegende takken en dakpannen. Ook wordt afgeraden om de weg op te gaan. Tata Steel zou nog veel vaker schadelijke stoffen hebben uitgestoten dan in officiële rapporten staat. De Volkskrant schrijft dat het tienduizenden keren extra voorkwam. Bij de staalfabrieken in muiden zou bijna dagelijks wat fout gaan bij de staalproductie... waardoor fijnstof en andere schadelijke stoffen vrijkomen. De energierekening schiet dit jaar omhoog. De rekening valt bijna twee keer zo hoog uit als een jaar geleden. Volgens het CBS betalen huishoudens dit jaar gemiddeld 2800 euro... En dat is dus nog maar het gemiddelde. Daar zitten hele grote verschillen tussen. Vooral eh, mensen die in een wat groter vrijstaand huis wonen. En helemaal als het eh, wat slecht geïsoleerd is. Ja, daar eh, gaat het nog weer veel omhoog. En dan moet je aan bedragen van zo tussen de 2.500 en de 3000 euro per jaar denken. Vorig jaar waren mensen gemiddeld 1500 euro kwijt. Dik 1500 studenten maken vandaag uit protest 1 cent over naar Duo om hun studieschuld af te lossen. Ja, 1 cent, dat eh, zet nou niet echt zoden aan de dijk. Maar ze doen het met een reden, zegt de studentenvakbond. Aan de ene kant willen we laten zien, als er massaal studenten 1 cent over gaan maken... hoeveel studenten het niet eens zijn met de compensatie die de overheid op dit moment uittrekt... voor de leenstelselgeneratie, dat dat veel te weinig is. En aan de andere kant hopen we dat door al die 1 centjes over te maken... dat we bij DUO ook een heleboel werk creëren, omdat zij al die centjes moeten verwerken. De studentenvakbond heeft al een paar keer met de minister om tafel gezeten... maar die wil niet meer geld uittrekken om de studenten te compenseren. Het weer, ja, is dus. Aan zee komt het tot zware stormen en in een groot deel van het land kunnen hele zware windstoten voorkomen. Het wordt nog wel een graad of 11.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 I know you will never find that missing piece. When you cry and say you miss me, I'll lie and tell you that I'll never leave. But always sacrificed your love for more of the night. I tried to put up a fight.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 starstruck what it is. Vixen's fighting for this dress. I body like Mr. West. Yes, you gon' finish it. And your body so superb. Yeah, yeah, yeah, the best in her. But your girl, face of the year. Face of the year. Face of the year. Face of the year. mevrouw, wat doe je nou? Het is de dag dat ik je zag in Amsterdam. Lief voorbij een dag meteen van zij is bang. Met jou maakt het mij niet uit waar ik beland. Santo Domingo of Ik laat je niet meer gaan, ik blijf met je nu voor lijf. Dus baby zeg en roep mijn naam en ik kom bij je rond vijf. Maar als je mij vandaag verlaat, dan verdwijn ik voor een wat ik wil van jou is dat je bent waar ik ben en je wordt mijn vrouw Als ik even naar je kijk wordt het zo benauwd Dus één hey, vrouw, wat doe je nou? Eén ding wat ik wil van jou is dat je bent waar ik ben en je wordt mijn vrouw Als ik even naar je kijk wordt het zo benauwd Dus één mijn vrouw, wat doe je nou? iets herinneren, baby, waren het die nachten. Jij bent speciaal, maar dat kon ik al verwachten. Jij bent van mij, van mij, van mij. Ik laat je niet meer gaan, ik blijf met je nu voor lijf. Dus baby, zeg en roep mijn naam en ik kom bij je rond vijf. Maar als je mij vandaag verlaat, dan verdwijn ik voor een tijd. laat Eén ding wat ik wil van jou is dat je bent waar ik ben en je wordt mijn vrouw. Als ik even naar je kijk, wordt het zo benauwd. Dus één mijn vrouw, wat doe je nou? Eén ding wat ik wil van jou is dat je bent waar ik ben en je wordt mijn vrouw. Als ik even naar je kijk, wordt het zo benauwd. Wat doe je nou? Het is die rapper met die Spaanse flow. Ik chillen met een VIP, ben met Spaanse host. Mijn naam is groot, geloof me, ik was daar gebroken. Als ik spit, komen rappertjes in ademnood. En dat weet je, niemand die het doet als de mokro en zijn neven. Zeggen niet meer kijk in die mokro flavor. Alles gaat goed, ik ben niet ontevreden. Als jij slim, maar moet dom gaan spelen. Het is de dag dat ik je zag in Amsterdam. Lief voorbij een dag meteen van zij is bang. Met jou maakt het mij niet uit waar ik ben. Santo Domingo ik laat je niet meer gaan, ik blijf met je nu voor lijf. Dus baby zeg en roep mijn naam en ik kom bij je rond Maar als je mij vandaag verlaat, dan verdwijn ik voor een tijd.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 I know you tired of the same damn thing. That's okay, cause baby, you. You got it, girl, you got kwam hier niet voor jou. Mm -hmm. Kwam hier niet voor jou, ook al zie ik je graag. Waarom ik kwam vandaag.